Zombies. Zo, daar gaan we nog een keer. Het was eh, vorige week zondag, vijf minuten voor drie, dat eh, ik tijdens dit nummer werd onderbroken. Het eh, was weer bingo voor Counterpoint FM. We hopen dit hele weekend door te komen. We hebben het, we hebben het niet zelf in handen, dus het is mogelijk dat we weer op een bepaald moment... Ieder moment kan het dus gebeuren dat de zender uitvalt vandaag, morgen of misschien anders wel zondag. Maar houd Counterpoint High Freak FM 96 in de gaten. Je hoort tussen 6 en 8, Sonny Crockett. En we hopen tussen 8 en 10, Mark Sanders. En dan straks tussen 10 en 12, Maarten ten Brink. We begonnen met Sandy B, Dancing Feel Like Singing. Het is zondag 23 april 1993. Dat betekent vanavond High Five live met band in discotheek Escape. Dus vergeet het niet, High Five vanavond. De zaal gaat als ik het goed heb open om 11 uur. En een uurtje later of twee uurtjes later dan misschien, eh, je weet het klapt altijd uit, een Kijk live op optreden <laughs> van eh, High Five. Wat gaan we doen? We gaan uiteraard eh, hele goede muziek draaien. Ik ben de nieuwe cd's van vorige week vergeten. Ik had ze dus eventjes geleend hier, maar dat is ze met mijn stomme kop vergeten mee te nemen. We gaan muziek draaien van Men With Charm, The Game I've Been Watching You. Laat ook eens even weten dat je ook weer luistert naar Counterpoint FM 020 6 16 57 00 020 616 5700. 57 00. En schriftelijk kun je ons bereiken via postbusnummer 526 postcode 2070 AM in Zandpoort Noord. Contour Disc. Toen we daar nog aan deden. The Man With Charm, The Game, I've Been Watching You. En wat hadden we het vorige week zwaar? Twee keer vorige week uit de eter geplukt. We zijn nog steeds niet zo kaal als een kaal geplukte kip. Dat kan nog wel een tijdje duren. Dus voorlopig nog Counterpoint, High Freak FM. Houd de 90.6. We blijven het zeggen in de gaten. Ook al zijn we weer weg. Ik had het over de nieuwe cd's. Er is er nog eentje blijven liggen hier. Het is de cd van Nikita cd heet Sweet As It Comes. Het is een eh, perfecte cd. Er staan eh, sowieso heel veel ballads op. Hou hem in de gaten. We gaan luisteren naar Just Because. Counterpoint High Free Dance Radio. will say all the reasons our relationship is this way. Baby, can we talk? talk? If we can't talk about the things we did, if not for us, then do it for our kids. Baby, can we talk? talk? Baby, we've got to make a chance somehow. If we can't do it het zeker. Ze komen naar Amsterdam. High five. Vrijdag 23 april aanstaande in Escape. De jongens van High Five met band, dus live in concert. Koop je kaart in de voorverkoop bij Pico, MMC en Rhythm Import. High Five, live in concert. Vrijdag 23 april in Escape. Een productie van Cruise Control Promotions. Counterpoint FM. Magic 906. She's playing hard. Freak FM, de snelste van de Randstad. Een Steve Silk Hurley remix van Ara en Just A Little Love. Het afgelopen blokje hoorde je Nikita, dat is een nieuwe cd. Door de Just Because, daarna Basic Black, Baby Can We Talk. Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy, High Five, She's Playing Hard To Get. En over High Five gesproken. Vanavond gaan de deuren om 11 uur open voor discotheek Escape geval dat je het nog niet wist, ze treden met z'n vijven compleet met band. Dus je weet wel, zo'n ouderwets drumstel erbij. Geen cassettebandje deze keer, dus echt allemaal helemaal echt in levende lijven. High five, she's playing hard to get, hoor je. Daarna Elton Wookie Stewart, She's So Cold. En zoals ik al zei, Arash, Just A Little Love. Vorige week zondag moest je helaas, dat we uit eten waren gehaald... Eh, het, eh, hoe heet het? Een special missen van Can Function, een programma van Edward Dekker de zondagavond. En dat is natuurlijk, als alles mee zit, aankomende zondagavond tussen 8 eh, en 9 uur. Hier is World Premiere en Share the Night. Counterpoint High Freak FM. Counterpoint High Freak FM. We zijn dringend op zoek naar een half miljoen luisteraars. Jij kunt helpen. Bel je vrienden en vertel ze over Counterpoint. High Freak FM. Oh yeah. You got another puppy. think that I'm all that. I'm not skating that's a fact, but I bet you never leave unsatisfied. No, so just sit outside sometime to taste a bit of mine, and I'm sure that you have been thinking about me all the time. Now that we have made it through the times of being shy, there's no reason to act fine. I can't give my love to you, you, 'cause you know exactly Magic FM. wat effecten in van eh, de jaren 80 muziek. Je hoorde Glenn Toby, een clubhouse zoals ze dat tegenwoordig noemen. Oftewel moderne disco. You Got Me Working, daarvoor als eerste, um, even kijken, world premiere, Share the Night. Daarna Too Close, dat is die swingy plaat, New Jack Swing. Call Me Up, Counterpoint, High Freak FM vanaf vrijdagavond 6 tot en met eh, maandagochtend 2 uur tenminste, als alles tegen zit. Want je weet het, af en toe worden wij uit de lucht gehaald. Dat kan dus dit weekend ook weer gebeuren en dan zijn we er weer niet. Maar we zullen ervoor zorg dragen dat we dan weer zo snel mogelijk terug zijn op 90.6. Het is eh, zo'n beetje 2,5 minuut voor 9 uur. Ik ga nog even Janet Jackson draaien. Hier is That's the Way Love Goes.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 Componenten waarmee Counterpoint het maximale eruit haalt. 020 616 5700 of postbus 526 2070 AM in Zandpoort. Counterpoint High Freak FM. Mark, Mark, Mark, Mark, Mark Mark. Mark. Sanders. Are you taking what is given to you in the form of true experience? Cause if you're not, your whole life could be spent. Doing time for a crime you say you didn't even do. The only fool that you're fooling is the fool that is you. Didn't even turn around and check to see if your victim's burning. I guess it's true what they say that without living there's no learning. the J, the O, and the E. Mary, Mary, Mary, it's quite contrary. Yo, how did you earn your dough? you ain't got no job. But to the human eye, it's pretty simple. They're always talking about what you want is respect, but never thinking about the little boy you neglect. Spending his formative years in a living hell, not realizing one day he'd end up in jail. Now on the other hand, it's damn my man who planned the scam. Man, I'll be damned, it was the ultimate free flam. He was saying that it was easy as pie, but little did Dan know he was about to die. jouw public live and learn op Counterpoints. High Freak FM. Geniet ervan, zolang het nog kan. Iedere seconde. Je weet het, vanavond, misschien nog niet, daarom zeg ik het nog even. High Five in Discotheek Escape. Live met band. En deze keer eh, geen bandje. Ik zei het je al, live met band. Dus de banden hebben ze thuis gelaten. Ze hebben een drumstel meegenomen, een gitaar, een piano, een synthesizer en weet ik veel maar wat nog meer. En dan gaan ze gewoon een perfecte show weggeven. Het eh, werd allemaal georganiseerd door Cruise Control Productions. En dat staat natuurlijk voor een eh, perfecte avond. After Seven, Baby I'm For Real gaan we draaien de komende minuten. We begonnen eh, dit uur met Rick James en Give It To Me Baby. understand how much I love you, baby. How much I wanna be your only man. Oh, baby, my baby, my baby. And baby, baby, baby, you don't have to go stay a little while longer, uh, baby. I wanna talk to you uh, just a little more. I see the little tears in your eyes about to fall. You are wondering. Go. bij Freak We zijn officieel de snelste van de Randstad. Maar dit weekend even niet de, de sterkste van de Randstad, zoals Pim Bergkamp dat altijd zo mooi zegt. Want eh, we moeten het even met wat minder doen hoor. Ja, we kunnen er ook niks aan doen. Het ligt niet aan ons. Als het aan ons lag, dan waren we er gewoon 24 uur per dag, 7 dagen eh, per week. Door heel Nederland en het liefst over de hele wereld te ontvangen. Maar het is nou helemaal niet zo. We gaan wat draaien van onze zwarte doos. Hier is Everybody, Everybody. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, number Zo heeft ervoor gezorgd. Nu is het zeker. Ze komen naar Amsterdam. High Five. Vrijdag 23 april aanstaande in Escape. De jongens van High Five met band. Dus live in concert. Koop je kaart in de voorverkoop bij Pico, MMC en Rhythm Import. High Five, live in concert. Vrijdag 23 april in Escape. Een productie van Cruise Control Promotions. Video, video, doing Cause you're my video girl. zullen ze dit nummer vanavond ook gaan spelen in Discotheek Escape. Vanavond High Five, live in concert. In Discotheek Escape, de deuren gaan open om 11 uur. En wij van Counterpoint, High Freak FM zijn uiteraard ook bijna allemaal aanwezig. Voor High Five, uh, Bone, Real Love, daarvoor Christopher Williams, Every Little Thing You Do. En daarvoor weer Alexander O'Neill met In The Middle. En voor Alexander O'Neill, Strike and Looking Out for Number One. Het is ongeveer 7 minuten over half 10. Zometeen tussen 10 en 12, als alles mee zit. Maarten ten Brink. En geniet van iedere seconde op Counterpoint High Freak FM. 020 616 5700 is het telefoonnummer. En ons postbusnummer is 526. Postcode 2070 AM in Zandvoort Noord. gooi eens een paar uh, guldens in die postbus van ons. Want kunnen we best wel gebruiken. We zijn de Whispers op Counterpoint High Freak FM. En de beat goes on and on.